uur. Citydijkers met het NOS Journaal. In de Gazastrook is een vierde konvooi met hulpgoederen aangekomen. De spullen gingen vanuit Rafah in Egypte de grens over, in acht trucks. Er zitten water, voedsel en medicijnen in. Palestijnse Rode Halve Maan heeft de spullen in ontvangst genomen. De situatie in de Gazastrook verslechtert snel. Onder meer de Verenigde Naties dringt aan op het toelaten van nog meer hulp aan de inwoners van de regio. Het Israëlische leger zegt een aanval van Hamas uit zee te hebben vereideld. Een groep duikers zou geprobeerd hebben om Israël via water te infiltreren. Het plan was om via de kust een kibbutz binnen te dringen. Maar de marine heeft de duikers ontdekt en vervolgens gedood. Een basis waar de duikers van Hamas vanuit opereerden zou ook zijn gebombardeerd. De details van Israël zijn niet onafhankelijk te bevestigen. De stille tocht voorafgaand aan de Kristalnachtherdenking in Groningen wordt dit jaar niet gelopen. De reden is de huidige situatie in het Midden-Oosten. Er, er zijn geen bedreigingen binnengekomen, maar de organisatie vindt het voor de vrijwilligers niet verantwoord om nu een stille tocht te lopen. En wil vooral voorkomen dat het gezien wordt als demonstratie. De politie heeft nieuwe foto's van de voortvluchtige Bradley Dorder verspreid. Op die beelden is te zien hoe hij afgelopen weekend op Amsterdam Centraal bij de poortjes een sigaret rookt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 声。 good time. Good morning and good motion that you make will lift me off the ground And you know I'm so damn happy around I can't control my shakes but your bodies to your mind and souls. Tschüss. Hasam, Halum, Gilum, Dasa, niya Gulum, Lulum, Sasa. Hasum, Halum, Gilum, Dasa, niya Gulu, Lulum, Sasa. Elektrika, Salsa. Oh, Elektrika, Salsa. Yeah. Elektrika, Salsa. Oh, yeah. Uh. Salsa. Oh, Elektrika Salsa. down. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down, dance. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, baby. Ooh, I, oh, oh, oh. I feel the thunder, see the lightning.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

106.9